Het officiële dodental van de overstromingen in Duitsland ligt tot nu toe op 157. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen... voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Moken, Middelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van komende dag. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar het cijfer daalt niet meer en de artsen zijn bang voor een stijging. Veel kinderen lopen door corona achter met de zwemlessen. Jaarlijks overlijden ongeveer acht kinderen door zuurstoftekort onder water. Kinderen die het overleven houden er vaak blijvende schade aan over... of worden zelfs ernstig gehandicapt. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed... met een tulband waar een bom in zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd... en Westergaard werd geregeld met de dood bedreigd. Hij werd daarom continu bewaakt. Westergaard was al enige tijd ziek, hij was 86 jaar. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden.